Het Chinese ministerie van Handel is nog steeds boos op Nederland... vanwege het gedoe met de Nexperia-chips eerder dit jaar. De Chinezen roepen Nederland op om hun fouten te herstellen... en de productie van computerchips ongehinderd door te laten gaan. Het ministerie zegt dat Nederland nog steeds onverschillig en eigenwijs blijft doen... en dat we geen verantwoordelijkheid nemen voor onze rol in de wereldwijde chipproductie. Er zijn dit jaar opnieuw meer campers en caravans verkocht. Het is het hoogste aantal sinds coronajaar 2021, meldt de Telegraaf. In de coronatijd gingen veel mensen in eigen land kamperen, maar het is nu nog steeds populair. Een van de redenen die mensen noemen om een caravan of camper te kopen... is om niet afhankelijk te zijn van het vliegtuig... en ook betalen camper-eigenaren minder wegenbelasting. De pensioenen die zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel... stijgen nog harder dan gedacht, meldt het AD. Zo is de verwachting dat bij het Pensioenfonds voor de Zorg... waar 3 miljoen mensen bij zitten... de pensioenen met 12 tot 14 procent omhoog gaan. En ook gepensioneerde bouwvakkers gaan er flink op vooruit. Pensioenen die nog niet bij het nieuwe stelsel horen, krijgen er maar een paar procent bij. En acteur Isaiah Whitlock is overleden. Hij was vooral bekend van de serie The Wire. Daar speelde hij de corrupte senator Clay Davis. Ook was zijn stem meerdere keren in de animatiefilms van Pixar te horen... zoals Cars 3 en Lightyear. Verder speelde hij gastrollen in de film Goodfellas en de serie Law and Order. Isaiah Whitlock was 71 jaar. Het weer van Weer Online. Het kan vriezen aan de grond en daarom geldt bijna overal code geel voor gladheid. Later vandaag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog, maar aan de kust wel veel wind. En tot zover het ANP-nieuws. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hey, Touching hands is my high side. I am the driver, and y'all on a rap ride. So fellas, yeah. are y'all with me? a whack jam. But sometimes I get nervous and start to stutter. And if I fumble every word for word I utter. So I just try to chill. But it gets worse and worse and worse still.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 Duke. So in love with you. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Het is eh, kwart voor Mattie en Marieke de pre-party. En ik ben er al. Ja, ik had even zin om tegen je aan te lullen. Ik denk, ik eh, kom binnen. Ik moet nog koffie zetten trouwens. Ik heb nog helemaal niks. Ik heb net een hap eh, yoghurt en eh, dat is het eigenlijk wel een beetje. Maar ik had zoveel zin om me gewoon even een beetje tegen je aan te kletsen. Als je er bent, laat vooral even een berichtje achter in de app van Q-Music. Het is de allerlaatste dag van het jaar. En daarom op Q-Music. Fout en nieuw met zometeen Destiny's Child. No, no, no. Nou, doe maar. Smoor verliefd op Q-Music. Een hele goede morgen oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smol verliefd op jou. Keer op keer stap ik weer neer. Ik kan niet meer tot over mijn oren. Smol verliefd op jou. ik ik wil, ik ik ik ik ik ik This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh. This is the remix. Radios play this remix. no time to play, better hurry up. Cause every time I come around and cruise around your way, I see you on the corner, but you don't know what to say. When I walk up to you, baby, you seem so shy. What's the problem, babe? Never had a girl like I. I can see right through you, and you know you wanna be mine. So get your act together, cause you're running out. be hypnotized by the remix that Wyclef provide. I don't care about your size. Girl, shake your thighs. All I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hear the song and the dance, they go wild like Texas. They moving like no limit soldiers. It went from a dream to the young supreme singing girls. no, no, no. When it's right, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. categorie ja of nee. Wat we ook natuurlijk in het nieuwe jaar weer volop gaan spelen. Elke ochtend om kwart voor acht bij Mattie en Marike. Destiny's Child, no, no, no op Q Music. Hele morgen Danny. Hey Lukje. oude trek weer van ons allemaal. Jongen, jongen, jongen, ik had jou niet meer verwacht hè. <laughs> hey, maar alvast al alle, alle, alle beste mensen voor 2026. Ach, dat is lief. Ik ben een beetje vroeg, maar uh, ja. dat mag het pret niet lukken hè. Nee, dat is waar. Maar goed, Happy New Year Danny en voor jou ook de allerbeste wens. Dit de Benga Boys. en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. Disco Inferno op Q-Music. Een hele goede morgen. Fout en nieuw waar naar luistert. Er is nog een binnengekomen bericht eh, van Niels. Niels, jongen, zeg het eens. Goedemorgen, Lucky! Nou, daar zijn we weer. Het is uh, kwart voor vijf. Oh ja. Ik ben al vanaf uh, drie uur in de onderweg. Jeetje. Rondje Rotterdam. En ik wens jullie en heel Q-Music een fijne jaarwisseling, gozer. En bedankt voor het